Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het nieuwe kabinet zet een streep door de bestaande natuur- en stikstofplannen. Onder oud-minister Van der Wal kregen provincies nog de opdracht om te verzinnen... hoe ze de stikstofuitstoot wilden terugdringen en de natuur wilden herstellen. Daar kregen ze miljarden euro's voor. Maar de nieuwe landbouwminister Wiersma wil daarvan af. Zij wil kijken of ze in Brussel onder milieuafspraken uit kan komen... Vandaag horen we er in de Tweede Kamer waarschijnlijk meer over. Dan staat er een stikstofdebat op het programma. Drie Oekraïense ministers hebben ontslag genomen... waarschijnlijk onder druk van president Zelensky. Die is niet tevreden over hoe de oorlog tegen Rusland verloopt. Maar dat betekent niet dat bij de Russen alles vlekkeloos gaat, zegt oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif. Wat je wel kunt zien is dat ook aan de Russische kant worden heel veel mensen worden vervangen. En dat laat wel zien hoe intens die oorlog is. En dat beide landen eigenlijk alles gebruiken wat ze hebben om maar te zorgen dat ze deze oorlog kunnen winnen of niet verliezen. Gisteren vielen er in Oekraïne meer dan 50 doden bij een Russische aanval. Het was de dodelijkste aanval sinds het begin van de oorlog. Nederland is een plekje gezakt op de medaillespiegel van de Paralympische Spelen... maar staat nog steeds op een prima negende plaats.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 De dag begint grijs en vooral in het noorden en oosten behoorlijk nat. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en zijn er opklaringen met zon. Het wordt 19 tot max 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 Provincies hoeven van het nieuwe kabinet niet meer verder met hun plannen om de natuur te herstellen en het stikstofprobleem aan te pakken. Dat melden bronnen aan de NOS. Het vorige kabinet wilde dat provincies hiervoor zelf plannen maakten, maar het nieuwe kabinet wil de doelen op een andere manier halen. Ondanks alle campagnes tegen geweld in het amateurvoetbal... is het aantal incidenten op en rond het veld toegenomen, zegt de KNVB. Het afgelopen jaar zijn er meer rode kaarten uitgedeeld... en werden er meer straffen opgelegd vanwege scheldpartijen of geweld. In Oekraïne moeten drie ministers het veld ruimen. President Zelensky wil zijn regering richting de herfst veranderen. Hij lichtte dat verder niet toe. En vermoedelijk hangt het samen met de manier waarop de oorlog tegen Rusland verloopt. Het weer bewolkt met vooral in de ochtend kans op een bui.